De gemeenteraadsverkiezingen zijn volgens PvdA-leider Samson belangrijker dan ooit. Gemeenten hebben volgens hem meer verantwoordelijkheid gekregen voor zorg, werk en inkomen. Hij voert daarom de komende acht weken campagne voor de lokale verkiezingen op 19 maart. Andere partijen beginnen daar veel later mee. Honderden inwoners van de provincie Groningen hebben gedemonstreerd tegen de plannen van het kabinet. Zo'n 700 auto's reden onder het motto gas terug langzaam van het FC Groningen stadion naar het dorp Zuidbroek. Ze kwamen langs een aantal locaties waar gas wordt gewonnen. De actie was georganiseerd door vakcentrale FNV. De vakcentrale vindt dat het kabinet de economische problemen in Groningen onderschat. De moeder van het jongetje dat gisteren dood werd gevonden in Amersfoort... is aangehouden door de politie. De politie verdenkt haar van moord of doodslag op haar zoon van elf. Het lichaam van de jongen werd gisteren gevonden in zijn huis na een melding. De moeder was zwaar gewond. Ze is vandaag aangehouden in het ziekenhuis. De vader is volgens de politie geen verdachte. In een Palestijns vluchtelingenkamp bij Damascus is een dringend voedseltekort. Hulpverleners hebben de grootste moeite om de 18.000 mensen in het kamp te voorzien van eten en medicijnen. De voorraden zijn wel dichtbij, maar volgens de VN komt er niets aan vanwege hevige gevechten rond het vluchtelingenkamp. Ook zijn er in het kamp gewapende opstandelingen die transporten blokkeren. Bij De Punt in Drenthe hebben zo'n 50 Molukkers de treinkaping uit 1977 herdacht was de eerste herdenking bij de plek waar de trein van Assen naar Groningen bijna drie weken lang stilstond. Bij de bevrijdingsactie in 1977 kwamen niet alleen zes gijzelaars, maar ook twee reizigers om het leven. Hun familie en ook andere gegijzelden waren wel uitgenodigd, maar waren niet aanwezig. Het weer, het blijft droog. Vannacht raakt het bewolkt en kan het in het zuidoosten regenen. Ook morgen bewolkt en plaatselijk motregen. Het wordt dan 5 tot 8 graden.